Goedemorgen. ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen raken misschien hun baan kwijt. Daarvoor vreest vakbond CNV. Vooral mensen in de financiële wereld, de retail en het onderwijs kunnen er last van krijgen. En ook in de industrie. Dat komt onder meer door hoge energieprijzen in ons land, waardoor sommige bedrijven stoppen. Maar er zijn meer redenen, zegt de vakbond. Het heeft te maken ook met eh, onzekerheid. Eh, eh, instabiliteit van de regering helpt nooit. Ja, het heeft te maken met bezuinigingen in het onderwijsveld, hoger onderwijs. Dus het is eh, vrij breed. CNV zegt dat de werkloosheid in Nederland lang laag was... maar dat ze nu zien dat daar verandering in komt. In Groningen zijn mensen vannacht weer met hun neus op de feiten gedrukt. Na een paar rustige jaren was er ineens weer een flinke aardbeving... met een kracht van 3,4. Deze vrouw in Loppersum voelde haar bed schudden, maar dacht niet meteen aan een aardbeving. Ik dacht dat mijn man niet goed werd. Opeens, nou ja, een knal. Het is maar een tel eigenlijk. Maar in ieder geval, het is wel even weer een schrik. Ja. Want u had gehoopt dat het niet meer zou gebeuren? Ja, we hadden eigenlijk gedacht dat het niet meer zou gebeuren. Twee jaar geleden stopte de NAM met het oppompen van gas in het Groningenveld. Sindsdien was het vrij rustig in de Groningse bodem. En had Adolf Hitler een micropenis? De makers van een Britse documentaire denken van wel. Ze hebben een stuk stof met bloed onderzocht... dat waarschijnlijk van de nazileider was. In het DNA ontdekten ze dat Hitler leed aan het syndroom van Kalman. Dat is een genetische afwijking die bij mannen kan zorgen voor een kleine penis... en niet ingedaalde ballen kan zorgen dus. Dus het hoeft niet. Maar volgens onderzoekers gingen er ook al verhalen rond... dat Hitler tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gepest door zijn medesoldaten... omdat hij dus een kleine had. Nu is er dus DNA-bewijs dat dat verhaal lijkt te ondersteunen. Het weer, het wordt een grijze dag en in het noorden en in het midden gaat het lang regenen. Het wordt maximaal 10 graden in het noorden en 17 graden in het zuiden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB.